armoedebeleid houdt armoede in stand. Pas als je naast mensen gaat staan en drempels wegneemt, dan kunnen ze die zelf doorbreken. Dit zegt wethouder Laila. Tilburgse gemeenteraad, die zich jaren inspande voor zo ruimhartig mogelijke steunverbanden voor minima, stemde afgelopen maandag in met een nieuwe lijn van de wethouder.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 where the music's playing. We never get enough, enough of that funky stuff. And if you ain't got the feeling, then try some. Geen woord uh, gelogen van dit. Uncle Louis samen met uh, Walter Murphy. Hij produceerde het en hij schreef ook een deel van het album I Like Funky Music. Uncle Louis, dat was een, eh, een duo. En uh, eigenlijk dit het enige kleine ja, wat we gehoord hebben, wat we te horen gekregen van uh, Uncle Louis. We hebben echt niet grote hits gescoord of zo. Maar dit is toch wel een ontzettend fijn liedje. En die Walter Murphy, die het dus geproduceerd heeft, die kennen we voornamelijk nog van eh, A Fifth of Beethoven. Die maakte namelijk eh, die disco-versie. Werd ook een eh, redelijke hit hier in, in, Nederland, in de top 40. Kwam van, de, van die soundtrack Saturday Night Fever. Die maakte daar de disco-versie van. Misschien straks nog iets van, van die soundtrack draaien. Goedenavond, het is Breek de Week. Je bent ja, aan de goede kant van de week. Hè? Woensdagavond, 9 uur geweest. Breek de Week tot 11, 11 uur vanavond. Komende 2 uur lekker veel soul, funk, disco. Zelfs af en toe een, een mespuntje jazz. En we laten natuurlijk ook uh, eh, ja, af en toe iets, eh, iets nieuws horen. Ik zou zeggen, geef een geel als je er zin in hebt. Nou, dank je, Prins. Tot 11 uur vanavond veel 70s, 80s floorfillers en uh, obscure clubtracks. En ja, deze die kennen we nog wel, hè. Van Prins. Het werd, nou, volgens mij top 10 zoiets. Net, net top 10. Get Off van Prins op de lokale hoek Koren. I'm in a way so not to offend. do is wrong. Get up. 23 positions in a one night stand. Get up. I'll only call you after if you say I can. Get up. Let a woman be a woman and a man be a man. Get up. If you want to, baby, here I am. Here I am. I got the jizz from a friend of yours named Vanessa Bet. Bet. She said you told her a fantasy that got her all wet talking about a little box with a mirror and a tongue inside. What she told me then got me so hot I knew that we could slide. Get up. 23 positions in a one night stand. Get up. i only call you after if you say I can. Get up. Let a a a a woman woman be be and man man. Get up. If you want to, baby, here I am. Here I am. drinking. Scope this, I was just thinking, you trust me. What a ride. If you was thinking the same, we could continue outside. Lay your pretty body against the parking meter. Strip your dress down like I was stripping a Peter. Balls, I'm joy. Let me show you, baby, I'm a talented boy. Everybody grab a ball. What you want to eat? Ribs. I'm a toy, I don't serve ribs. You better be happy that dress is still on. I heard the rip when you sat down. Honey, them hips is gone, but that's alright, I clock them that way. Mind me of something James used to say. I like them fat, I like them proud. You got to have a mother for me. Now move your big ass round this way so I can work on that zipper, baby. Tonight, you're a star. wel groter hit dan ik had gedacht. Nummer 4. Uh, eh. Prince, hij had inmiddels The eh, Revolution, zijn begeleidingsband, ingeruild voor eh, de New Power Generation. Waarmee die ook wel nou, verschillende hits scoorde begin jaren 90. Dit kwam van het album Diamonds and Pearls uit 1991. Ook Daddy Pop stond daarop en Cream en Diamonds and Pearls, Money Matter, Don't Matter Tonight. Heel veel hits stonden allemaal op dat album. En een fijn liedje om weer eens te horen. Prince en Get Off aan het begin van deze de week. Tot uur vanavond dus de beste soul en funk. Ja, en over Get Off gesproken. Het is een andere Get Off. Faxi. Ja, dit werd nummer 1 eh, in Nederland in 1978. Faxi en eh, Get Off. Het was een, uh, enigste hit. Een jaar later kwamen ze nog wel in de, in de met een ander liedje genaamd Hot Number. Ook een fijn liedje, alleen dat ja, deed ja, helemaal niks verder. Wel jammer, want dat was ook een fijn liedje. Zou ik binnenkort weer eens draaien. Faxi en Get Off. Daarvoor Get Off van Prince. Zelfde titel, al wel. Scheelt één letter. anders gespeeld. Totaal verschillende platen. Terug naar het hier en nu. Maandag 3 februari staan zij in Paradies en Noord. De Teskey Brothers. Paint My Heart. lights. helemaal niks mis mee. Nieuwe zin van eh, de Teskey Brothers, Paint My Heart. Maandag 3 eh, februari, dan komen ze dus eh, weer naar Nederland. Want ze zijn dit jaar al een aantal keer ja, langs geweest. Onder andere op North Sea Jazz. Maar maandag 3 februari, dan staan zij in Paradiso Noord. En er is nog een concert van de Teskey Brothers aan toegevoegd. De dag daarna, in, op dinsdag 4 februari, dan staan zij ook in Paradiso Amsterdam. Beetje ja, een combinatie van soul, blues, vleugjes sau van rock zitten zelfs in. Echt van alles. En dat eh, debuutalbum Half Map Harvest, dat is van, eh, van twee jaar terug. Dat is nou een paar maanden geleden, in, ergens in augustus, eh, begin augustus, opgevolgd door Run Home Slow. Dit is daar zomaar een albumtrack van. Maar voor mij, wat mij betreft mag het de nieuwe single worden, want hij is ontzettend fijn. Tesky Brothers, Paint My Heart. Even terug naar de jaren 80 met Shia E. Hè? Net nog Prince gedraaid. Zij stond achter de pot en pannen bij Prince. Sheila E. scoorde vier eh, enorm grote hits. Dat was er een van. Eh, je had The Glamorous Life, Love Bizarre, Holly Rock... En eh, ja, dit was ook een van eh, de grote hits van uh, Die wat mij betreft, van, in ieder geval van die vier, denk ik toch wel het, het minst hoor. Dus daarom leuk om te draaien. The Bell of St. Mark, Shiraï. Achter de potten en pannen bij Prince natuurlijk. Hè. Zij ehm, deden drums daar. En ehm, ja, Prince die hoorde je al begin deze uitzending met Get Off. Een van zijn favoriete platen van mij uit de jaren 90 in ieder geval. Begin jaren 90 van dat album Diamonds and Pearls. Geweldig album. Ach, en over helden gesproken, hè? net nog dan eh, Prince eh, gedraaid. Eh, dit is er nog zo één. Stevie Wonder, dit komt van zijn 17e album. 17e album herhaal ik. Uit 1974. fillingness First Final met Boogie on a Reggae Woman. I like to see you, right across. een eh, van mijn favoriete onbekende Stevie Wonder platen dit. Komt dus eh, van zijn 17e album en toen was hij nog eh, redelijk jong. Fulfillness First Final, zo heet dat. Probeer het maar snel achter elkaar uit te spreken, tien keer. Full Villainous First Final. En ja, de hit op dat album, dat was You Haven't Done Nothing. Dat ging over Amerikaanse president Richard Nixon. Dit was zowaar ook een single van dat album. Deed helemaal niks, helemaal niks hier in, in Nederland. De album zelf kreeg wel eh, drie Grammys, dus hè, onder andere Album of the Year in 1974. Dus dat maakt het dan wel weer een klein beetje goed. Maar wat een plaat dit. Uh, Stevie Wonder, Boogie on a Reggae Woman. Terug naar het hier en nu. Nieuwe muziek, ik ben fan van Hij komt uit Chicago. Het is uh, Francis. Dus een nieuwe single This Time. Let me get it this time. I won't let you down. Let me get it this time alone. Heel dat album is geweldig. Changes, zo heet het nieuwe album van Neil Francis. Acht liedjes staan erop en alle acht zijn ze goed. Nou al eentje voor eh, de eindejaarslijst dus van eh, 2019. Komt er weer bijna halen, Ja. Uh, She's a Winner is ook een favoriet. Change Yourself, de titeltrack. These are the days. Put it in his hands, daar eindigt het allemaal mee. Als ik er dan eentje aan moet wijzen, dan eh, is dit toch wel eh, het, prijsnummer. Neil Francis en eh, zijn nieuwste single, de laatste in ieder geval, This Time. Als je zelf nog een plaatje wil horen, vraag hem maar aan 013 1344 of facebook.com slash breekdeweeklog. Dit is Sly and the Family Stone. Sylvester Stewart, beter bekend als eh, Sly Stone met zijn bandje Sly in the Family Stone, maakte waanzinnige platen in eh, de jaren 60, 70 en eh, zelfs nog één in ja, één tiende en laatste album in 1982. Dat was Ain't But the, the One Way, zo heet dat album. Dit staat er ook op, Who in the Funk Do You Think You Are? Wat een, wat een waanzinnige plaat nog steeds. Over Sly in the Family, Sly and the Family Stone gesproken, dit lijkt wel een beetje op. Crash Sounds. Serge Gansburg. Je weet wel, diezelfde man als eh, van... Eh, eh, je t'aime, mon plus, hmm, Nou, die, die man, die vieze oude man uit Frankrijk, die maakte ook dit. De meest funky plaat. Een beetje ja, een mix van rock en funk. Het is een uitzondering op het album Histoire de Helene. Met ehm, ja, Jeanne Burken, die er nog uh, doorheen lacht, komt omdat zijn broer volgens mij... Haar broer die kietelde haar. En hier hoor je nou volgens mij nog een stuk tekst van uh, Serge Gainsbourg. Le ciel de Sunderland. Elle prit le 707, l'avion cargo de nuit. Mais le pilote automatique aux commandes de l'appareil. Oh, y'a eh, als, je het kunt verstaan, word je hartstikke geil van waarschijnlijk. Ehm, Histoire de Melody Nelson. Van dat album kwam het eh, Serge Gainsbourg uit uh, eh, 71 met ook uh, Jeanne Burkin. Die ehm, ja, op, op de hoes stond, half naakt, met een, ja, een knuffel. Ze geeft een, een, een aapje, een knuffelaapje geeft ze een knuffel. ja, heel raar. Duurde ook maar 28 minuten dat album. Dus ja, je zou het bijna een EP kunnen noemen. En destijds, oh, een beetje, ja, ehm, ja ja, een beetje onderschat eigenlijk. Ehm, totaal geflopte platen destijds. Maar ik vind het, eh, ik, ik vind het wel, eh, wel mooi. Serge Gansburg en Melodie en qua heeft deze, dit liedje in ieder geval, eh, ja, veel weg van Sly and the Family Stone. Hoe in the funk do you think you are, die hoor je, daar, hoor je daarvoor. Dit is nieuw, dit is Lizzo, Good as Hell. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Come now, come dry your eyes. You know you a star, you can touch the sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify. make it right. opvallend. Want ze staat nou eh, op 1 in Amerika met een, eh, met een andere plaat van haar. Truth Hurt. Dat staat al 7 weken bovenaan eh, in Amerika. Dit is ook een... ik, ik, ik, koos nou even voor deze Good As Hell. Want die is toch wat meer soul-funky-achtig. maar dit is ook al, voor, al van, een, van een paar jaar oud. En die liedjes doen het nou in één keer weer goed. Wat gekker is, want begin dit jaar... Toen bracht zij een, een, een nieuw album uit. Cause I Love You. Met ook Juice en anderen erop. Ik vind eh, Boys vind ik toch nog wel haar beste plaat tot nu toe. Maar deze die mag er ook zeker zijn. De nieuwe van eh, Lizzo. Good as hell. Ja, en je weet het, na een nieuwe krijg je altijd een, eh, een hele oude. 40 jaar terug in de tijd gaan we. 1979. Het was de, de discoplaat denk ik wel van 1979. Earth, Wind and Fire, I Am, dat album. Boogie Wonderland, After Love Is Gone, In The Stone, Can't Let Go. En deze, die stonden er allemaal op. Star. Euphonics. Twee hits, die uh, Ready or Not, Here I Come, You Can Hide, Gonna Find You. Niet van de Fuji's, maar het origineel van hun. En uh, Didn't I Blow Your Mind This Time, die was ook van hun. Dit was een andere. Lala means I love you. Dus dames, als je een keer eh, een, een, man voorbij ziet lopen en die zegt la la la la la. Dan, betekent, dan wil je dus eigenlijk zeggen dat hij van je houdt. Dat is eigenlijk het, het hele verhaal. Alhoewel, ik denk dat bij carnaval toch net iets anders ligt. En dat het dan toch meer uitkomt op feesten. Goed, nieuwe muziek, Taxido met op vocale Getting Track. De nieuwe single die heet Close. McFadden en Whitehead. Met uh, I Heard It In A Love Song. Je kent ze het, eh, het meest van uh, Eén Stap In Is Nou. Dat was eigenlijk hun, ook een, een enige hit. Alhoewel, Nederland kwam natuurlijk weer niet verder dan de tipperaden. Dit was ook een, een fijn liedje van McFadden en Whitehead. I Heard It In A Love Song. even eentje, snel eentje doen voor het, voor het nieuws van 10 uur met Erik van Vliet. Ja, ja, ja. Wat een waanzinnige plaat eh, is, dit. Eh. het kreeg ehm, een hele prominente plek in eh, de derde film van Quentin Tarantino, Jackie Brown. Het, zit namelijk helemaal volledig, deze 3,5 minuut, 4 minuten. Zowel op het begin aan het einde komt hij gewoon helemaal voorbij. Dus dan heb je wel een, een prominente plek gekregen in de film. Helemaal op het begin en helemaal aan het einde. En dan heb ik het over Bobby Womack. En een van zijn, nou, zijn allerbeste platen, Cross 110th Street. I was the third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was alright. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day -day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find you don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. music on the street. You baby, girl. southbound right now. Hey, brother, there's a better way out. Shorting that coat, shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across a hundred and ten street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across a hundred the trick on the street. Ooh, baby, across 110th Street. Dit is het regio nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het festival Aus Berlin houdt een experiment. Tijdens Aus Berlin wordt de zaal van de Tilburgse clubsmederij in tweeën gedeeld door een nagebouwde Berlijnse muur. Om 12 uur in de nacht is het aan bezoekers om de muur opnieuw te doen vallen. Het wordt een flinke muur die de danszaal in tweeën gaat snijden, zo vertelt de organisator Joep van Gorp. Begin van de avond staat het publiek aan de oost- of westkant te dansen. In de twee werelden met daartussen een douane en een checkpoint. De eerste editie van Oost-Berlin trok ongeveer 500 bezoekers. Afgelopen jaren werden de koepelhal en de wagenmakerij gevuld met duizenden bezoekers. Verrassend genoeg schaart Oost-Berlin nu even af. Er is plaats voor 600 bezoekers. Kijk voor meer informatie voor Aus Berlin op 8 november op de Facebookpagina. Aanstaande maandag in de Music Corner is het de beurt aan Moordkuil. Stefan maakt liedjes waar je over kunt nadenken. Stefan Moordkuil is te gast aanstaande maandag van 9 tot 10 op de lokale omroep Goorlen. En diverse maatschappelijke organisaties in Goorlen hebben grote gevolgen in verband met de bezuinigingen. Zo zijn er ook bezuinigingen bij de gehandicapten in Goorlen. Want die komen altijd sporten in de haspel en daar moet ook geld vandaan. Mocht de gemeenteraad beslissen om een subsidie van 4500 euro te schrappen, dan is dat een doodsteek van de organisatie.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 Al Green, Tired of Being Alone. Er zijn mensen die vinden eh, de beste plaat van uh, Al Green... Put a Little Love in Your Heart met Annie Lennox... of The Message is Love samen met Arthur Baker... En dan denk ik, jongen, je, kan net zo goed een, een avondje Russische staatstelevisie gaan kijken. Hetzelfde voorbeeld is een beetje met Nikita van Elton John, weet je wel. Als je zegt dat dat, dat je favoriete plaat is van, van Elton John, ja, dan denk ik ook van hoe dan, hoe dan? Heb, luister je wel echt goed... Nou goed, als je ermee opgegroeid bent, dan kan ik me nog voorstellen. Maar zijn beste plaat? Nee, dat zeker niet. El Green, hij heeft nog zoveel mooi, meer moois gemaakt. Eh, al vroeg in de jaren 70, Let's Stay Together bijvoorbeeld, Take Me To The River, Love and Happiness, Simply Beautiful. In dit geval eh, was het Tired Of Being Alone. Dit is de Dash Band, Let It Whip. So let it rip. dit jaar bestaat het eh, legendarische eh, ja, eh, label Motown 60 jaar. De hoogtijdagen van Motown waren natuurlijk jaren 60 en 70. Maar in de jaren 80 kwam er ook nog af en toe een, leuk liedje op Motown label uit. in dit geval is dit het best Dash Band. Dat scoorde in Nederland één, een, een one day in een dagsvlieg. Let It All Blow was dat. Dit was een andere. Let It Whip. Vorige uur toen had ik het al heel even over de, de Saturday Night eh, Fever eh, soundtrack. Dat heeft alles te, had alles te maken met uh, de, de uuropener waar ik vorige uur, vorige uur mee begon. Dat was Uncle Louis met I Like Funky Music. Ehm, dat is geproduceerd door Walter Murphy, die natuurlijk ook weer een klein hitje had op die soundtrack met Fifth of Beethoven. Maar nou ja, die had ik niet gedraaid. Dus ik dacht, ik draai nog even iets anders van die soundtrack Saturday Night Fever. Want ach, dat is zo goed en tijdloos. Dit is eh, Yvonne Elliman, die staat er ook op. Trad eh, een paar jaar eerder nog eh, op met Eric Clapton op tour. If I Can Have You. Tallyman. Zij scoren een eh, handjevol bescheiden hits, bescheiden discoliedjes. Dit is toch wel eh, de, de bekendste en de meest tijdloze, want die, eh, deze hoor je nog het meest. Ivan Elliman, If I Can Have You, van die uh, Saturday Night Fever soundtrack dus. Ehm, ik wil je even voorschotelen aan mijn favoriete nieuwe liefde. Mijn favoriete liedje van het moment. Ik heb het al een aantal keer gedraaid. Ehm, dat is namelijk van Caribou. Het heet Home. En dat is leuk, eh, er zitten twee samples in. De ene eh, is eh, van Melvin Bliss. Synthetic Substition heet dat. Dat mag je meteen vergeten. Dat, zijn in ieder geval de drums. Maar ik wil je even de vocalen laten horen. dat komt uit 1971. En het origineel is van Gloria Barnes. Het gaat even om het beginstukje. Home, zo heet ook gewoon het origineel. Dit is hem. Dat stukje dus, die gebruikte Caribou voor zijn nieuwste plaat. Je hoort het meteen. Een beat eronder, maar zo goed gedaan. En ook nog gewoon een klein stukje tekst zelf eronder.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 favoriete liedje van het moment. Uit Canada komt hij, Dan Snave. En hij combineert eigenlijk eh, elektronische muziek met indie rock en jazz. Alleen dat einde dat gaat dan eh, een beetje omhoog. Nou, een beetje. Het gaat steeds sneller. En gitaar, riffje en dan... In een keer... Eh, oh, we zeiken op, we zeiken op, we zeiken op. Tot ongekende hoogte. The Temptations nu met Funky Music Show Nuff Turns Me On. Ja, de carrière van eh, de Temptations. Die liepen eh, ja, eigenlijk een beetje begin jaren 70 op zijn einde te lopen. Totdat ze wat eh, ja, psychedelische muziek gingen maken. Toen kreeg je onder andere Papa Was a Rolling Stone. Dat stond ook op dit album. All Directions uit 1973, eh, waar ook dit op staat. Funky Music Show Nuff Turns Me On van uh, The Temptations. Ook weer van Motown. Veel eh, Motown liedjes vanavond. Helemaal niet erg. En The Temptations volgend jaar bestaan ze 60 jaar. Er is nog maar één lid van de originele bezetting die, die nog leeft. Dat is Otis Williams. Hij, hij zit er al bijna 60 jaar in. Hij is hè, dus de de, de oprichter zeg maar, van, eh, van de Temptations. Volgende week trouwens, op eh, de 30ste, dan is hij, eh, is jarig. Dan moeten we eigenlijk nog een Temptations plaat draaien, vind ik. En ja, Eddie Kendricks die had natuurlijk ook een succesvolle solo carrière met Keep On Trucking. Maar ja, die is er niet meer. Dennis Edwards, een paar jaar terug nog overleden. Don't Look Go Any Further, die is er niet meer overleden. En ehm, ook een bekend solo, ja, een, succesvolle solo carrière ook uit de Temptations Dat is David Ruffin. Hij had een, een hit met My Whole World Ended the moment you left me. Maar die heeft nog een ander eh, liedje. En eh, nou, sterker nog, die vind ik zelfs eh, beter dan de hit die hij eigenlijk scoorde. Each Day is a Lifetime. David Ruffing. Ach, al nou, dit, alleen het begin al, die strijkers. Prachtig. I remember holding you and feeling like a king. How I miss you, baby, when I think of all the little things I used to do with you. Now that I'm without you. I'm so blue. It seems that I just kissed your lips a little while ago. Everything around me makes me stop a while and think of all the things we used to do. How the time goes so slow without you, baby. So I sing a little longer in the shower and I fuss around a little more at work. Each day is time. Each day's getting so long, I'm about to go out of my mind. Trying to another hour, and take another walk round the block. Each day is time. Each day's getting so long, I'm about to go out of my mind. Out of my mind. Oh, baby, listen. I can almost see your face right here before my eyes can almost taste the tears that drip right down upon my lips the moment that I knew, baby, that never again would I be seeing you. No. Listen, there's no one that can take the place you hold in my heart. The thought that seems to cross my mind is knowing by now you're in the arms of someone new. And here I stand with nothing to do. super opzwepend eh, deze. Each Day is a Lifetime van eh, David Ruffing. Oud werd hij niet. Hij eh, overleed in 1991 op 50-jarige leeftijd. Aan een overdosis cocaïne was dat. Volgens mij is hij toen nog naar het ziekenhuis gebracht. Maar mocht het allemaal niet helpen. Helaas. David Ruffing uit de Temptations. Die hoorde je daarvoor met Funky Music. Show Enough Turns Me On. The Temptations. En David Ruffing En al die andere solo-leden. Het zijn... Het is wel My Hero, laat ik het zo zeggen. My hero. Dat zeg ik. meer dan een week, jongens. Dan komt het uit. Het nieuwe album van Michael Kiwanuka. Wat een plaat gaat dat worden eh, aan eh, die eerste twee eh, singles te horen. You Ain't The Problem en dit is dus de nieuwste. Hero! Op 1 november dan komt het uit, zijn derde album. Kiwanuka, ik ben heel erg benieuwd. Even nog wat eh, mensen feliciteren. Eh, misschien wel jou, want we hebben namelijk eh, als log zijnde, als lokale omroep Goorlen, hebben we namelijk weer de, de Rabo Clubklas gewonnen. de Rabobank, de Club Support. Want ja, Support vieren we samen, dus ook de winst. Wij hebben gewonnen ehm, als ja, bestedingsdoel workshops en daarvoor nodige apparatuur. En daarmee, eh, ja, we hebben 407 euro en 63 cent ontvangen van eh, de Rabobank. Dus eh, mocht je op de lokale Woep gestemd hebben, heel erg bedankt. Rabobank Tilburg en omstreken, dankjewel. Gaan we, gaan, nou, gaan we ook wel wat bitterballen van bestellen hoor, dat denk ik wel. Rose Royce nu, RR Express. Everybody raise your hand if you want some Come on, come on. Let me your We gaan als een trein, dat is duidelijk. Niet per ongeluk gedraaid, maar per express, per RR Express in dit geval. Rose Royce. Ah, lekker, lekker disco liedje. Maak ik kwaad, hè? We schamen ons nergens voor. Rose Royce en eh, de RR Express. Ik dacht by the way dat uh, ehm, Rose Royce trouwens eh, vroeger een, eh, een was. Maar dat is gewoon een band, hè, voor de, voor de duidelijkheid. Net zoals eh, Rufus en Chaka Khan. Ik dacht dat Rufus een man was, maar dat was gewoon de begeleidingsband van Chaka Khan. Maar goed, Chaka Khan wat mij betreft altijd. Maar nu niet, nu niet. In dit geval ehm, iets totaal anders. Het zijn de Spinners. En dan niet een van die bekende, maar eentje die je nou, eigenlijk vrijwel nooit hoort. One of a Kind, Love Affair, Spinners. zo spinnen wij eh, die plaatje aan elkaar om er even een, eh, een woordgrapje te maken. De Spinners, hè, ze hadden natuurlijk een eh, succesvolle jaren 80 periode. Die disco liedjes, The Rubber Band Man en Working My Way Back to You. Ehm, en ook in de jaren 70, hè, ook in de jaren 70 toen hadden ze al hele fijne soul, mm, funky liedjes. It's a Shame, I'll Be Around, Could It Be I'm Falling In Love. alleen maar fijne liedjes, ongelooflijk. maar deze die hoor je dan wat minder van ze. One of a Kind Love Affair, fijn, 19 73 uh, komt hij. Dan even iets, uh, iets nieuws. Het is, eh, ja, ik vind het, ik ga alleen bij de naam, ik vind alleen de naam van deze gast vind ik al cool. Dr. Rubberfunk. Funk. Ik zo van, hey, hoe heet jij? Mijn naam is Rubberfunk, Dr. Rubberfunk. Hij heeft eh, een, nieuwe single en dat is wel, dat is wel leuk, want eh, hij heeft, eh, toen hij 33 was, heeft hij ehm, een EP'tje e uitgebracht, My Life at 33, hè, van, vanwege 33 toeren. inmiddels is hij wat ouder, nou heeft hij een EP'tje My Life at 45, part 3. Daar staat dit op met op vocale zangeres Iso Fitzroy. de nieuwe single die heet A Matter of Time. been driving die je hoort vinden, dat is Iso Fitzroy. So en A Matter of Time. Echt zo'n terrasplaat vind ik dit. Echt zo'n terrasplaat, zonnige terrasplaat dit. Ja, het kan nog net, hè, terras. Morgen wordt het 21 eh, graden, daarmee eh, nog eh, de beste dag van, van de week. Dus redelijk zacht voor de tijd van het jaar. En dan eh, kan dit zo'n liedje tussendoor eh, in de herfst helemaal niks mis mee. Prima. Ehm, het is eh, break de Week tot 11 uur vanavond. Nog een nou, klein kwartiertje. de beste soul, funk, classic disco. en ja, iedere week ontdek je wel iets nieuws. Een 17s, 80s floor filler of een nou, wat obscuurdere clubtrack. Het maakt allemaal niet uit. Heb je zelf nog iets? Geef je favoriete plaat door. 013 1344 of via de Facebook. Facebook.com slash Breek de Week log. Ehm, Tavares, die kennen we allemaal wel hè, van een paar Leuk leuke liedjes. Heaven Must Be Missing an Angel, Don't Take Away the Music, Who Done It. Eh, ook nog ehm, It Only, of nee die ga ik nou draaien, More Than a Woman. Origineel was van, uh, <laughs> van de Bee Gees, beide op de Saturday Night uh, Fever soundtrack waar ik het eerder vanavond al over had. Maar dit is inderdaad een andere van ze. Ik kwam niet verder dan de tipperade helaas, want zo leuk liedje. It Only Takes a Minute. all the tears. Dead. Diana Ross. Vorige week draaide ik iets eh, van de Supremes. Ik dacht van, eh, ik ga nu voor wat solo werk. Dit kwam eh, van haar derde album uit 1971. Surrender. Daarvoor Tavares en It Only Takes a Minute. We gaan even een beetje de langshoek in. Nona, zij heeft een debuutplaat uit. Uit Nederland. Aangevraagd door Ludwig. Want dit staat erop. Sleep Talking. Funny you keep finding me Never told you where I'd be. Strangers passing ships at night. In the dark, I cannot hide. I can't remember why you're here. Day and night, you're always near. In my dreams, I see see. How can I stay when I keep on walking, sleepwalking away? It's not a choice, it's how I feel. It's hard to see the truth for real. My shame puts on a different face, a look your love could not replace. I can't remember why you're here, day and night you're all. In my dreams, I see you How can I fix it? How can I stay when I keep on walking, sleepwalking away? Eh, de nieuwe James Bond film in. Want die komt eraan, hè? Dat uh, geheel tezijde. Nona en eh, Sleep Talking. Op opgegroeid in de platenzaak, deze mevrouw. Midden in de muziek. Haar ouders die runnen namelijk de platenzaak. En inderdaad, stemgeluid doet een beetje denken aan Amy Winehouse. Nona, haar debuutalbum is uit. Dit is daarvan Sleep Talking. 1985, The Cool Notes. En hun enige hitje, maar wel een hele fijne, Spend the Night. Maakte eh, bijna een einde aan eh, deze break de week van eh, woensdag 23 oktober 2019. Maar ik heb er natuurlijk nog eentje voor je, want ja... Moet je nou, nou wel natuurlijk achterlaten met een ontzettend fijne, nog één ontzettend fijne laatste plaat terug naar het, eh, naar het jaar 1972. Het kwam van het album Still Bill van Bill Withers. Wauw, wauw, wauw. Wat een stem. Een van de mooiste stemmen die ik ooit heb gehoord in, eh, in de popmuziek. Samen met, eh, met Otis Redding bijvoorbeeld. Maar wat kan die man zinnen zeg. Ja, hij, hij leeft nog steeds. Hij eh, loopt tegenwoordig ergens eh, op een of ander landtegoed eh, loopt hij rond. Want hij heeft op een gegeven moment gezegd tegen de platenmaatschappij van... Sorry jongens, ik stop ermee. Hè. De blanken, de mannen, ja, die hadden meer macht zeg maar in de muziekindustrie. Dus hij dacht van, ik stop ermee. Maar hij heeft een paar ontzettend goede albums uitgebracht. En dit is dus één van. Use Me stond er andere, andere op. Lean On Me, Kissing My Love. Maar ook deze. Wat een plaat. Who is he and what is he to you? De laatste, Bill Withers. Ik spreek je vrijdag weer. Fijne avond. A man we passed just tried to stare me down. And when I looked at you, you looked at the ground. I don't know who he is, but I think that you do. that gummit duck? Uh, who is he and what is a he to you? I have something in my heart and in your eyes. Tells me he's not someone just passed. that committer? Who is he and what is a he to you? Ah, now when